uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Demonstranten in de Amerikaanse stad Baltimore hebben een standbeeld van Columbus omvergetrokken en in het water van de haven gegooid. Lokale antiracismeactivisten dreigden daar al weken mee. Ze houden Columbus verantwoordelijk voor het leed dat de oorspronkelijke bewoners van de gebieden die hij ontdekt zou hebben werd aangedaan. In 1492 kwam Columbus in Spaanse dienst aan in het Caribisch gebied... wat de Europese kolonisatie van Noord- en Zuid-Amerika in gang zette. De Britse premier Johnson gaat de Chinese techfabrikant Huawei toch weren bij het meebouwen aan de 5 g netwerken in het land. Dat schrijft The Telegraph. Volgens de krant zal het Britse kabinet de besluit komende week bekendmaken. Met hun draaien volgen de Britten nu de Amerikanen die Huawei weren... omdat het bedrijf niet betrouwbaar zou zijn vanwege banden met de Chinese overheid. Die zou Huawei gebruiken voor spionage en sabotage. Het bedrijf spreekt die beschuldigingen tegen. Op verschillende plaatsen in het land hebben boeren gisteravond opnieuw actie gevoerd tegen het beleid van minister Schouten. Knooppunt Hogeveen was een deel van de avond geblokkeerd. Ook reed een groepje boeren met hun tractoren over de volle breedte van de A32 stapvoets naar Leeuwarden. In Veghel blokkeerden boeren een distributiecentrum van Jumbo en in Amsterdam reden ze met ruim 30 trekkers door de stad. Fractievoorzitter Azarkan van DENK wil bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart de lijsttrekker zijn van zijn partij. Hij wil blijven strijden tegen racisme en discriminatie, zei hij bij Talkshow op 1. De twee andere Kamerleden van DENK, Kuzu en Usturk, hebben al gezegd dat ze na de verkiezingen niet terugkeren in de Tweede Kamer. Na meer dan 12 uur blussen is het de brandweer in Rotterdam gelukt om een brand in de haven uit te krijgen. Gistermiddag brak de brand uit in het ruim van een vrachtschip dat metaalschroot vervoert. Eén bemanningslid werd met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is bewolkt en er staat flink wat wind. Het is een graad of 17.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 I read ads in the paper saying, come to the island. Come to the island. Bikini ladies, sweet rum drink. They'll keep you smiling. Down in the island. But I've got calypso music on the record at home. When it comes to the warp and the sunshine it's also exciting.